Eh, dingen gaan allemaal een beetje anders dan ik normaal gewend ben. Maar dat geeft niet, hoort erbij het leerproces zullen we maar zeggen. Eh, je hoorde Donald Byrd, een van die soul jazz pioniers. Begonnen ook in de bebop en de straight ahead jazz... maar in de jaren 70 richting fusion en soul jazz... met zijn album Blackbird, vooral een klassieker... met het nummer Where Are You Going... wat natuurlijk ook bekend is geworden in uitvoering van Marvin Gaye. Gaan we door met iets anders. Ook iets soulfuls eh, van recentere datum. Eh, ben Williams, een bassist, Amerikaanse bassist... bijgestaan door een Zuid-Afrikaanse uh, zangeres Joe Pell. En het nummer heet Voice of Freedom. Een ode aan Nelson Mandela. Joe Bell, de zangeres, begeleid door Ben Williams, de bassist, Amerikaanse bassist. En het staat op zijn album Coming of Age uit 2015. Ja, zijn weer terug bij de top 2020 cover-up, de 2020 cover-up. Wat ik al zei in het eerste uur. We draaien covers van nummers die in de top 2000 van het afgelopen jaar staan, 2019. En dit nummer kennen we denk ik ook wel allemaal, vermoed ik. jaren 80, eind jaren 80 geloof ik, eh, werd gesticht door Jan Lauwens Hartong. Die kwam in 2016 te overlijden. de vraag was, gaat de band door? Maar een van de originele bandleden, Ben van den Dungen, de saxofonist... Eh, heeft besloten om ermee door te gaan. Wel in een nieuwe bezetting, maar ze gaan dit jaar weer toeren. Nueva Manteca. En pratend over Ben van den Dungen... Eh, op 26 januari, zondag 26 januari... besteed ik een special aan zijn John Coltrane Tribute Tour. Hij is ook op tour met zijn klassieke kwartet... Eh, om de muziek van John Coltrane te interpreteren en te spelen. En daaraan besteed ik dus op zondag 26 januari... een twee uur vullend programma. Bert, wat heb jij verder nog meegenomen? Een eh, momentje, even kijken. Dat is van uh, Mongo Santa Dat nummer heet Look Away. Look Away, Mongo Santa Maria. Mongo Santa Maria hoorde je. Gaan we door naar de agenda. ja, we moeten even weer opnieuw starten. Dat doe ik nu dan. we moeten even opnieuw starten. Ja, het zit vandaag niet mee. Ik weet niet wat het is. Ik wou eh, de agenda doorgeven eh, wat de hoogtepunten uitlichten van de concerten die de komende eh, eh, tijd te zien zijn in januari. Uh, Ak van Rooij is al genoemd eerder vanochtend door Hans Rijmers. die is morgen te zien. Ak van Rooij dus samen met zijn vaste ehm, <clears throat> pianist Juraj Stanic. <clears throat> Ehm, misschien wist je dat, of misschien wist je ook niet... dat de een Blues Club heeft in de locatie Circus Hakim Versprongweg. Die hebben echt elke maand een heel mooi programma... Eh, één keer per maand een, een bluesknakker, een bluesgigant. En dit keer op eh, zaterdag avond 18 januari. the eh, Best Keep Secret from the UK, Ian Segal solo. Daarnaast Jan Akkerman is aan het toeren met zijn eh, nieuwe album Close Beauty. Onder meer te zien in poppodium Duiker in Hoofddorp op 17 januari... en op de boerderij in Zoetermeer op 25 januari. Ben van der Dungen had ik het al even over. Die is te zien eh, met zijn kwartet en John Coltrane Tribute... onder meer in Hoorn op 16 januari en 19 januari in Den Haag in Café Pavlov... en daarnaast nog in Rotterdam. Beginnen we nog een keer met Nicola Conte. ik ben weer terug. Ik hoop dat u me nu goed kunt horen. Het zit een beetje tegen vandaag. Het kan gebeuren, je hebt van die dagen. Het mag ons niet uh, weerhouden om gewoon lekker vrolijk door te gaan. Je hoorde Nicola Conte, de gitarist, op vocale Stefania Di Piero... met het nummer Maracatu Atomico... wat je misschien kent van Gilberto Gil uit 1973... maar hier dus in een nieuwe uitvoering van een Italiaan... die de Braziliaanse muziek eh, altijd in leven heeft eh, gehouden van zijn album eh, Natural uit 2016. Bert, jij had ook nog iets eh, Latijns-Amerikaans, een beetje samba-achtig. Ja, ook een beetje Braziliaans van trompetist Stan Getz en Luis Bonfa. Een nummer van Carlos Jobim, Sodanso Samba. klanken van Stan Getz. Luister je nog steeds naar ZFM Jazz op zaterdag. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst en ik zit hier ook met eh, Bert. We gaan even door met een Latijns-Amerikaans nummer. Alfredo Rodriguez, de Cubaan, ehm, <clears throat> de pianist... samen met Pedro Martinez, een percussionist protégés van Quincy Jones. Hier met het nummer Duologue van het gelijknamige album. Echt een geweldig album van afgelopen jaar, meen ik. Duologue. werd? Wie hebben we hier eh, eh, gehoord? Van Charles Mingus, wereldberoemde bassist. En het nummer heette Flamingo. En dat kwam van zijn album, album uit 1962, Tijuana Moods. Tijuana Moods. Gaan we door. We zitten al bijna weer in het laatste kwartiertje van de ZFM, ZFM Chess eh, uitzending op de zaterdag. We gaan even iets uh, Cassandra Wilson. De jazzdiva op de poptour eh, Go to Mexico van haar album Thunderbird uit 2006. En dat brengt ons bij een andere swingende gast, Keith Edward Elam. Dan denk je, wie is dat? Nou, hij noemde zich de guru. guru. Hij mengde jazz met hip-hop. En dat hoor je hier uit een nummer, eh, uit, eh, een nummer uit 1993, meen ik, of 91, Lounging. another level. And that what you doing is that. Uh, yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horns. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's two years old. Two years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice, this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work, and so have tons of other jerk mathematics at. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounge in. Just lounge in. Mellow out and just lounge in. Lounge in, lounge in, lounge in. Mellow out and just lounge in sells classical music. East to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging, mellow out. Check it out and lounging, lounging. lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging, east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic when I kick this. You should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical, and yes, very logical. Teaching you the method for lounging. lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge. I said lounge. bijgestaan door Donald Byrd... die je aan het begin van de tweede uur al hoorde. En ook eh, Ronnie Jordan en Roy Ayers. Eh, toch wel jazz-iconen die dus deze rapper al in de jaren negentig ondersteunde muzikaal. Dus hij was niet aan het samplen, maar hij gebruikte gewoon jazzmuzikanten, iconen in de studio. En daaroverheen rapte die. Helaas kwam die al vroegtijdig aan het eh, einde, die guru, die Keith Edward Allen, door een ernstige ziekte in 2010. There's trouble around the corner, baby. Yeah. Mm. trouble check, the corner, check, baby. Check, yo. Hey. Sometimes I put my phone on hold and miss the days of old. Nowadays it seems that everybody plays a role. It's sensational, you're capable to save your soul, but no one is content now that everything's available. But still we want more, still we want more. Good and fine happiness knocking on your front door. You acting confident is really unsure. You know you had enough, but you ask for one more. All this confusion and this hatred got to stop. An illusion of being separated, but we're not. We're using music to get loose by mixing jazz into hip hop. We fuse the blues, produce the juice defeats the soul with every drop I miss. Life back in the day, back back in the day. Shit that would not happen a day, happen a day. These lips keep flapping away, flap, flapping away. Sometimes they need a slap in the face. Hey, hey, hey. My mama always said it's time to jump out from the bed. That's what she said. naked torches, stony faces sit on porches. Peace cannot be kept by force, it's thoughtlessness that killed the orchids. Fortresses are built with orphans, narratives blown off proportion. Mama said proceed with caution, balance out your wins and losses. Either we proceed to be a part of the machinery or finally agree that we can use to change the scenery. So clear the frequencies in the name of decency and coexisting peacefully. Proceed to set the people free. How do we make it alive? How we gonna survive? How we gonna get by? water, we're not gonna try. How do we beat the sky? Where do we draw the line? When do the rules apply? Living an eye for an eye, getting a piece of the pie, flying across the sky. How do we make it alive? How, we gonna, survive? How we gonna get by? What if we're not gonna try? How, do we reach the sky? Where do we draw the line? When do the rules apply? Living an eye for an eye, getting a piece of the pie, flying across the sky. Mama always said it's time to try. step ahead. That's what she said. This trouble around the corner, she said. This trouble around the corner, baby. My papa always said, don't let it get into your head. Trouble Around the Corner. Ja, we hadden een beetje technische problemen vandaag in de uitzending. Kan gebeuren. Vanaf eh, nu kan het alleen maar beter gaan, denk ik. Elke week zal het beter worden. Eh, je luisterde naar ZFM Jazz op de zaterdag. Eh, volgende week zaterdag zit er weer iemand anders. Elke week een andere presentator. En natuurlijk ook op zondag hebben we ons programma. Bert, ook hartelijk bedankt voor je bijdrage vandaag. Het was leuk om hier te zijn. Dus- het eh, was eh, zeker leuk. Het eh, was een beetje met haperingen van mijn kant. Nou maar ja, dat, het kan gebeuren. Dan komen we nu bij bijna het laatste nummer van vandaag. dat is een man die heeft veel gewerkt met uh, Kamasi Washington, ook met Kendrick Lamar de eh, rapper. Hij heet Miles Mosley. Eh, en is een bassist, maar hij kan ook eh, goed zingen. Ehm, ja, het nummer heet Abraham <clears throat> van zijn laatste LP... Eh, uit uh, meen 2016 of 17. Hij heeft binnenkort een nieuw nummer uit. het is een, eh, eh, een ruig nummertje, maar wel lekker. Het is echt een geweldige bassist met ook jazz chops. Maar hier is het meer een soul-funk nummer. tot volgende week. Mijn naam is Edward Rauhorst. Je luisterde naar ZFM Jazz. Tabé maakt er een mooie dag van. I got my shield, I got my sword.